Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De vier verdachten die vastzitten voor de aanslag op de synagoge in Rotterdam... worden verdacht van terrorisme. De explosie en brandstichting waren volgens het OM bedoeld... om de Joodse gemeenschap bang te maken. Toen ze werden aangehouden bleken ze nog een jerrycan in een auto te hebben. Volgens het OM heeft de politie daarmee waarschijnlijk een aanslag op een tweede synagoge voorkomen. De vier verdachten tussen de 17 en 19 jaar blijven twee weken langer vastzitten... en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Duitsland en Nederland zullen voorlopig niet meedoen aan een missie in de straat van Hormuz. Dat zeiden de bondskanselier Merz en premier Jette na een kennismakingsbezoek in Berlijn. Merz zei dat de oorlog snel moet eindigen. Merz en Jette spraken ook over andere zaken, zoals de oorlog in Oekraïne en antisemitisme. Ze zeiden allebei dat ze er alles aan doen om aanslagen op Joodse gebouwen te voorkomen. In Marokko is opnieuw een verdachte aangehouden voor de moord op Peter R. de Vries, meldt het Parool. Het zou gaan om iemand uit de kring rond Ridouan Taghi. Eerder bleek al dat de organisatoren van de moord contact hadden met een neef van Taghi. Het onderzoek in Marokko richt zich ook op die neef. In Den Haag is aan het eind van de middag een vrachtwagen op een tram gebotst. Daarbij raakten vier mensen gewond. Twee van hen waren passagiers van de tram ongeluk was in de wijk Ipenburg. De schade aan beide voertuigen is groot en de tram is door de klap ontspoord. Het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Met vanavond laat en vannacht soms wat regen. Het koelt af naar 3 tot 7 graden. Morgen begint grijs, maar in de middag breekt bijna overal de zon door. En het wordt dan 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat op file op de N200 Amsterdam-Haarlem... door de werkzaamheden bij halfweg 3 kilometer en een uur vertraging.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 Jij kan alles, jij kan alles zijn. Ik deed een en keek even omhoog. Opeens ging alles beter in mijn oog. Moeder zei me lief tot de dood. Jij kan alles, jij kan alles zijn. Mijn moeder zei me lief tot de dood. Maar ik ben zo onzeker als de dood. Ze gaf een keer bij zijn, zo'n geloof. Jij kan alles, jij kan alles zijn. Ik deed een moment één keer van omhoog. Opeens ging alles beter in mijn hoofd. Mijn moeder zei me lief tot de dood. Jij kan alles, jij kan alles zijn. Mijn moeder zei mijn leef, jongen leef. Er is maar één iemand die jou kan zijn. Je kan pas stoppen als je weet dat dat zeker is. Dus pak die cape en zet jezelf vrij. En zorg dat je alles geeft. Zet je twijfels eens maar goed opzij. Je kan pas sterven als je eindelijk weet wat leven is. Pas als je leeft dan heb je alle tijd. Maar wat nou als het niet zo is? Hadden die twijfels dan altijd gelijk. Pas als onzekerheid een ding uit het verleden is, dan pas is het echt een feit. Zeg dat ik weet dat ik leef, maar nog steeds zijn mijn vragen te groot voor het antwoord. ik weet, ja, ik weet, ja, ik weet het. Je hebt gelijk en toch blijf ik er bang voor. Maar mijn moeder zijn me lief tot het dood. Ik ben zo onzeker als de dood. Ze gaf van keer bij mij zo'n geloof. Jij kan alles, jij kan alles zijn. Deed een moment, keek even omhoog. Opeens ging alles beter in mijn hoofd. Mijn moeder zei mijn leeg tot de dood jij is onzekerheid en zekerheid is streven naar een toekomst Vergeet de tijd en leef met mij voor wat er naar ons toekomt. Begrepen wij de reden dat het altijd toch weer goed komt Dan leefden wij tevreden, vrij en lachend in een koepel Maar dat kan niet toch, want wie we zijn dat wordt bepaald door wat we weten Ik verloor mezelf op zoek naar richting en betekenis Ik ga nog steeds niet goed op alles wat vergeten is Ik weet wel dat het beter is, komt goed ja dat verzeker ik met het Nederlandstalige werk van Skink zijn we alweer toegekomen in uur nummer 2 van deze Alternative FM op 12 maart. De finaliste-uitzending van de Rob Akda wordt, omdat die gelijktijdig met deze uitzending wordt afgewerkt in Patronaat Haarlem. Eh, over Nederlandstalig werk gesproken. Het valt wel op dat er heel veel Nederlandstalig materiaal... ook in de finale zit van deze Rob Akda Award van 2026. Zoals bijvoorbeeld aandacht in die tweede uur bij de optredens. En daarin zit Roel, dat is niet Nederlandstalig, maar wel Pampel. En dat is allemaal de hoofdmoot voor uur nummer 2. We beginnen overigens met Roel. Let's go! stop. Oh, slap. Got a couple things that I still regret, and I'm stuck. Uh, hoping that every other thing will be where I left off. Luck, yeah, overwhelmed. I don't even know what it's over well when I'm gone. Don't feel cause I'ma be right back, and I'll drop down up again. I can't stop now. Understand, I don't want your fucking help. And I know, I'm talking about intentions. Fuck it up for attentions. What you say. to wasted, but okay. I can't keep a conversation, but it's okay. I don't think I'm good for anything at all. Whoa. Okay, I'll fuck it up again. Said I'm sorry, so sorry, it up, cause I'm okay. I'll bite the apple, then chew it twice, and still pass it up again. I wanna that I'm in the gutter, but I'm living. I'm drowning and I'm choking. My life could have been better. I'm on that crashing plane, just enjoying the view. And I don't care what you say to me, it's nothing new. So okay, all my time is mostly wasted, but I'm okay. I can not keep a conversation, but it's okay. I don't think I'm good for anything at all. Whoa. -oh guess that I'm sorry, so sorry, it up Cause okay, <laughs> I'll bite the evidence, then chew it twice and still does it up But it's I'll run around like a juggernaut, I still know you are nothing Oh, whoa, oh. Okay, oh my tires must be wasted down Okay, I can't keep a conversation, but okay, jullie zingen oké. Okay. Ik zeg oké, okay, jullie zingen. Ik zei oké en jullie zeiden anything at all. Oké, oké, laten we even met z'n allen zingen. Eén rondje. Go! All my time is mostly wasted, but um, I can't keep a conversation, but it's... later will back, fuck again I don't even want to Sucks been run again I was on the run to Run back stuck again I don't even want to Blah blah blah blah blah da da da da oh, oh, I don't even love you You made me wanna cut you oh, see myself in the mirror I see what I left for dinner But it's 5 a.m. It's killing me to see myself upset again Ceiling coming back and then Realize that after you my hedonistic attitude is running on the floor A thousand miles an hour Highs and low Never meant to start another war But now it's fighting hour Give me all the shit about I don't wanna do this again Oh, when you fall down Give me all you want Give me all the reasons why you think I'm always wrong But when you look around you No one's going down to Give you all the reasons Flush that shit and run back, clock again I don't even want to Socks don't rot again Always on the run to Run back, clock again I don't even want to Blah, blah, blah, blah. da Oh, I don't even love you You made me want to cut you Oh, oh, oh, oh. And I'm high and alone careless with someone I can hold again Someone looked at me and they said, lady, I don't know you, man But I don't give a damn cause we are everything we're told against But every time I look at you, we don't resemble anything Never looking out for me, you're looking like an enemy Give me all the shit about we're never meant to be And what a fucking waste of time with that Hush that shit and fuck them, run again They'll never get you, sucks when run again Now they'll never have you, fuck them, run again They'll never get you two, three, let's go Every time I look at you, it don't resemble anything You never looking out for me, You're looking like an enemy Give me all the shit about the I don't shit Hallo. lieve mensen. Leuk dat jullie er allemaal zijn. ik, eh, ik zag dat de visual verkeerd loopt, dus ik ga dat zo even, even fixen. Door me iets beter te timen. Maar los ervan, welkom dat jullie er allemaal zijn. Superleuk. Um, we gaan 20 minuten voor jullie spelen. Dit volgende liedje... <laughs> is prima. Dit volgende liedje dat we gaan doen... Eh, heet ADD. Ik heb uh, eh, ADD. Dus luister mee. Ah, demons on my mind, feeling stupid all the time, doing whatever I like. And I'm running out of time, feeling sorry for my rhymes, doing nothing with my life. Oh, oh, I think I'm gonna die when it feels like I'm the only one, when I know that it's me again fix the world, but that's a lie. Cause it's all in my head when I'm feeling sad and I'm holding my breath. And it's all in my head when the pressure's off, I'm over it. And it's all in my head when I'm feeling obsessed, you're pretending that I'm the only one. When I know that it's me against the world, I love my own. But that's just cause I'm 80. Cry for a little smile, just to sit on the side when I'm feeling cause I'm 80. Right my life as if I my oh, you me ADD. Driving the city tonight, but I know i I'm ADD. I'll never change my life. got demons on my mind, feeling stupid all the time, doing nothing with my life. Oh, oh, fighting, right, doing nothing with my right. I think I'm gonna cry when it feels like I'm the only one. When I know that it's me against the world, I love my own. Cause it's all in my head when I feel sad and I hold my breath. And it's all in my head when the pressure's off, I'm over it. Oh, I've been so caught up in my job, I couldn't do this for my own, but now I know I'm better sleeping on my own, but that's just cause I made it. Cry for a little and smile, just a little decide what I'm feeling, cause I made it. Ride and feel my life as if I know my why made me fucking ADD Driving the city cause I love it But I'm just a little cause I'm ADD I'll never change my life, let's go I got demons on my But that is cause I'm ADD I cry for a little smile Cause I sit at the side when I'm free Cause I'm ADD Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Dit volgende liedje heb ik met Theo geschreven. Deze heet Nothing. I'm just sitting around my room, I should know shit again. Wrote a couple songs, I don't know what to say. do I have to say? You sick on the day, so impatient and thirsty. Thinking what I'd ask for my parents for my birthday. No, I don't even know what fucking day it is. I'm hating this. But why does nothing ever happen? Why did nothing ever happen? Da-dum, da-dum, da-dum. cards. songs, I don't know what to say. Die visuals gaan niet meer zinklopen, dat is gewoon. Dus. Richard, never mind. It's always something. I can never function. I don't really care, but I always fear assumption. Feel like I got friends, but I don't think they relate to me. Feel like I got fans in my dreams, but they're not there for me. And sometimes in my mind, I get thoughts I shouldn't cope with. Things I shouldn't like, but they help me with the coping. Made me feel alive, never finish what I open. Guess I shouldn't like, yeah, it made you wanna. Never fucking lie! Oh. be distracted Myself from my passion It feels like hell but I guess I'm just old fashioned I've been feeling silly, lazy, boring at the same time I've been feeling silly cause I guess I'm still the same guy Sometimes in my mind I get thoughts I shouldn't cope with Things I shouldn't like but they help me when I'm coping Make me feel alive, never finish what I open Guess I shouldn't like yeah it makes you wanna <sighs> I always think about the way these things could have been I always end up underestimating everything I swear I'm losing every single shred of Saturday oh. Never fucking mind Deze kennen jullie. Wake up, worth 10 cents on the dollar. I'll be waiting in my bed, trying to holler. I'll be right here again. My friends and my parents back home feeling settled. How I wish I relayed a little more. How I finished what I'm En dat was Roel. Hij was de winnaar van de derde voorronde. Details en overeenkomsten zijn wel leuke overeenkomsten. Escalatie sloot als band de eerste voorronde af. Wonnen omdat ze door de vakjury werden aangewezen als beste. Alter Eva was dat in de tweede voorronde. Die mochten daar afsluiten en werden ook door de vakjury aangewezen om in de finale te komen. En hetzelfde was ook het geval met Roel, die dat in de derde voorronde deed. Nog een, belangrijke overeenkomst was dat alle drie ook nog op de avond zelf als de publiekswinnaars werden aangewezen. Nou ja, en als je dan op een gegeven moment door de vakjury aan wordt gewezen, dan blijven er natuurlijk nog twee publieksprijzen over. Want ja, als je de publieksprijs wint en ook nog door de jury wordt aangewezen... dan is het natuurlijk wel zo dat er nog twee bands daar naartoe mogen gaan. In dit uur hoor je Pampel en hij was in de tweede voorronde te horen... en hij mocht ook naar de finale. langzaam terwijl de bomen zijn vergroeid. Is er niks meer om te redden tot de liefde weer eens bloeit. En ik geef de hoop niet op, want ik weet dat wij dit kunnen. Maar vertrouw me dan, ja. Vertrouw. route, route, ja de weg naar morgen is van ons. En, de weg zou hopelijk zijn, maar de toekomst die ligt klaar verveelt je en je deelt het, je sloot mij je Mag ik wel. Wat een eer zeg. Jeetje. Ja, ik stond echt wel... Kijk ik even de jongens aan. Ik stond zeker wel te juichen toen ik het berichtje kreeg dat we dit mochten doen. Holy moly. Ik voel me helemaal hyped. Ik ben fucking blij, jongens. De volgende die ik ga spelen, ik denk dat jullie het allemaal wel kennen. Dat moment dat jullie op zo'n zo'n weekje dat jullie gewoon niks te doen hebben. De hele dag maar in je bed ligt. Geen kut doet. Maar gewoon productief wilt zijn. Dat is dit. Zondagmiddag, half twee. Nog steeds in bed en heb geen idee waar mijn leven heen gaat als dit zo doorgaat. En ik zie en ik weet dat alles om me heen nu stilstaat, maar dit is toch niet hoe mijn toekomst eruit ziet halve tien en ik heb geen kut gedaan. Ik heb Netflix alweer uitgespeeld en alle films gezien. Hey, iemand al me tegen, dit gaat fout nu als niemand me opdeelt en me meeneemt. Ik wil één hartje in de lucht zien, dan gaan van links naar rechts, want ik zeg: ik blijf nog even liggen tot de zon en zijn. Harlem, doe die hartjes in de lucht, van. ik Wegen Spier totdat er morgen weer verschijnt. Want jij bent het medicijn waartegen ik niet vechten kan. Dus laat me weten hoe je heet en maak me weer compleet. Oké, okay, luister goed, dit is hoe het met je gaat. Ah, oh shit. Ik ben weer uitgegaan en die wolf die kwam naar buiten. Ja, het leek wel volle maan. Ah. En ik doe niks voor die stand voor dan, Want ik lig liever met een deken en een beetje op de bank. Want je wilt niet, <laughs> Laat maar zitten. Net als een druif heb ik liever zonder pitten. Nog één filmpje, de laatste dan. Want met wil dopamine weet ik dat ik niet slaap. Dan half drie. En ik heb geen kut gedaan. Ik heb Netflix alweer uitgespeeld en alle films gezien hand, hou me tegen. Dit gaat fout nu als niemand me optilt en me meeneemt. Ja, me meeneemt. En we gaan weer zwaaien. weer compleet. Applausje voor jullie, die moves hoor, gek. Ik heb me denk ik in tijden echt niet zo gelukkig gevoeld. Echt waar. Kijk, het is allemaal heel erg leuk en aardig en dat is het ook echt. Eh, mijn leven draait wel echt om energie en een feestje en gezelligheid. Maar er is ook genoeg zo in de wereld. En dat, dat, ja, daar zijn wij zelf ook af en toe een reden van. En, en wij mensen zijn nou eenmaal mensen. En mensen maken fouten. En daar gaat dit liedje over. Dit is leer. geven. heb eh, goed en slecht nieuws. Slechte nieuws is, het is de laatste. Maar het goede nieuws is, wat zou Pampel zijn als eh, we er niet uit zouden gaan met een megaknaller? knaller? Trouwens, dames en heren, dit is langer dan vannacht. Ik belooft dat, dat ik bij je blijf, totdat de zon niet schijnt. Dus ik blijf in je armen, ja hier met jou. Dus als je vraagt waar ik dan slaap, dan zeg ik nee, ik slaap niet nu pas van start. Is dat dit ooit laatste was? over het optreden van Pampel. Die we dus ook zien in de finale van 12 maart van de Rob Akda Award editie 2026. En dat is de dag dat je dit hoort, ook de dag van die finale. We draaien nog, want we hebben nog tijd over, nog nieuwe singles. Als ik het goed uitspreek, is het Nia met Lemuria en achter Nia. Dat is met 1 N en dan dubbel E A schuilt Nicky Dutrieu en daarachter hoor je dan ook nog de nieuwe single van Deno met Instant Dopamine. the sake of a construct, let me get off. Yeah, I wanna get off now. Sat down in a space where they teach you to change the Milky Way and stand for something. Footprints in the place where they swore to stay, cause the neighborhood was up and coming. Wanna believe in the ideal, I wanna believe in empathy. Believe in colors of imaginary grass and leaves. On the side, I put my faith in something I know is always greener. Believe in instant dopamine. Believe in instant dopamine. Clusterfuck, rubber duck, screwed your soul. That's Balaki and street art. The city in a state of brain fart. Shopping cars filled with fragrance sticks climate change, VR game, salt water for your blue bill intake. No patience for pearls when you press play. Burn what you want, cause the world's your ashtray. Cynicism all the time, just a coping mechanism of your mind to hide the spring tide of a dark sense of fate. Roundabout way to state, for God's sake, say you are afraid. Wanna believe in the ideal life. of a man of imaginary grass and leaves. But tonight I'm giving in to all the harvesting machines. I believe in instant dopamine. Believe in instant dopamine. En met de meest recente singles van Nea, of Nia, hoe je het maar noemen wilt. En ook met Deno zijn we zo'n beetje aan het eind eh, gekomen van dit tweede uur van de finalisten-uitzending van de Rob Agda wordt op deze 12 maart. En op het moment dat we dit zeggen, is die finale aan de gang. Afgelopen week hebben ze een nieuwe single uitgebracht. Ik heb het over de Zweefclub met Cowboy. beter ga je bevriezen. Ik ben een mens groot, je voelt je zo nietig. Ik zit je lekker dood en ga dagen na genieten. Want ik ben een cowboy en ik kan schieten. En koek dan helemaal op na het horen van de nieuwe single van De Zweefclub met Cowboy? Niet helemaal, want we hebben misschien nog net een beetje tijd over om ook nog de meest recente single van de heer P.E.M. Bond te laten horen met Panderosa Pine. En daarmee sluiten we echt dit tweede uur van Alternative FM van 12 maart mee af. Straks in het volgende uur gaan we gewoon nog verder, want dan hebben we nog eh, de optredens van bijvoorbeeld Typfout en Wie is Moon. who ever climbed a ponderosa pine, the greatest tree you'll find north of the Mason Dixon line. You climb onto its bark until you're high up in the sky. You haven't lived until you've climbed a ponderosa pine. Oh have you ever seen the sunset on the land? Climb up in the fire watchtower, give your friend a hand. The evening sun turns crimson and the skies engulfed with flames. You haven't lived until you've seen sunset on the land. Oh ever slept under Ponderosa Pine. Pack it up, take your sleeping bag, and leave the town behind. Your soul evaporates as the stars glide slowly by. You haven't lived until you've slept under Ponderosa Pine. Old Montana thunderstorms a peace across the land. Herbert Hunky Ginsburg and the suffering of men. It doesn't matter up here in the mountains anyhow. Leave me alone, I'll be just fine among my ponderosa pines. There is love, there is life, there is peace among the pines, which they couldn't take even if they tried. There are birds taking wing, there is God in everything. You realize it ain't so bad to die. ever climbed a ponderosa pine, the greatest tree in the world that you're ever about to find. You climb onto its bark until you're high up in the sky. Well, you haven't lived until you've climbed a ponderosa pine.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 Christian.